uur. Mark Visser met het NOS-journaal. Een jury in Boston heeft Djokhar Tsarnaev schuldig bevonden... aan de aanslag op de marathon van Boston twee jaar geleden. Zijn straf wordt op een later moment vastgesteld. Tsarnaev kan de doodstraf krijgen. Hij werd de dubbele moe-aanslag op de finish van de marathon van Boston. Twee jaar geleden kwamen drie mensen om het leven. Meer dan 250 mensen raakten gewond. De broer van Djokhar Tsarnaev werd in een vuurgevecht met de politie doodgeschoten. De regering van Kenia bevriest de tegoeden van tientallen mensen en organisaties die ervan worden verdacht dat ze moslimextremisten steunen. De minister van Financiën heeft een lijst van 85 bedrijven en mensen opgesteld die geld zouden doorsluizen naar terreurgroepen als Al-Shabaab. Die Somalische groep heeft de verantwoordelijkheid opgeëist voor de aanslag op de universiteit in Garissa die 148 mensen het leven kostte. President Kenyatta heeft gezworen dat Kenia hard zal terugslaan. De Universiteit van Amsterdam spant een kort geding aan om de ontruiming van het Maagdenhuis af te dwingen. Bestuur had geëist dat de studenten die het pand bezet houden om zes uur zouden weg zijn, maar ze bleven zitten. Vanochtend leek het bestuur en de studenten eruit, maar een deel van de bezetters kwam daarvan terug en kondigde andere en hardere acties aan. Ze willen meer democratie en een eind aan het bezuinigingsbeleid van het universiteitsbestuur. Gemeente Amsterdam beëindigt de waarschuwingscampagne voor witte heroïne. Heeft de gemeente besloten in overleg met politie, justitie en GGD. Matrixborden gaan uit, posters worden weggehaald en er zal niet meer worden geflyerd. Nu er een verdachte vastzit voor het verhandelen van witte heroïne als cocaïne... is het risico afgenomen, laat de gemeente weten.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 De nodige nieuwe werkjes weer in uur 1 en uur 2. En dit uur beginnen we met Ryan Stewart met zijn cd One Journey. Dan onze vrienden van Ark Music hebben ook weer nieuwe cd's gestuurd. En dit is Music from Iraq. Even kijken, het heet uh, Babylonian Fingers van Ahmed Mukhtar. Ik wens je heel veel luisterplezier bij dit programma Peaceful Radio. قلبي كثر من هكذا انا وانت اللي تهوالي غير الجيحات عديت عديت معهم سنين بلا فايدة انا محال اخويا محال تقول لي كانوا تلفات اه يا الحب ماشي بالمال ما يتباع ما يتشرى والذهب الذهب عمره ما حال قيمته ماشي كي الفضة غني هدر طارب وري بروبليم خلوني خلوني عايشين محاغان الزيني بركاني هدر طارب وري بروبليم ثانية حضرة العرب والبروبلايا خلوني خلوني عايشين بحالة يزيني بركاني حضرة العرب يا لو حطوك في جبال عالي انا بالك نوصل ليكي لو جيتي بالمال عندي باش نشريكي لو حطوك في جبال عالي انا بالك نوصل ليكي كان يوم حضرة العرب ولي